met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen in de Waddenzee worden slepen kustwacht en de marine ingezet om de vaarroutes ijsvrij te maken. Vooral in de havens veroorzaken ijsschotse problemen. De vaarroute van Harlingen naar Vlieland en Terschelling is nog grotendeels open. Bij Schiermonnikoog is sinds vanmiddag een sleepboot van de marine actief. Veel mensen boeken een dagretour met de veerboot om de bevroren Waddenzee van dichtbij te kunnen zien. De hackers die vorige maand in het KPN-netwerk binnendrongen hadden grote schade kunnen aanrichten bij klanten van het telecomconcern. Na het ontdekken van de hack is intern de hoogste alarmfase afgekondigd. De hackers konden eenvoudig tot diep in het computersysteem doordringen. Het beveiligingslek was bekend, maar KPN had de software jarenlang niet geüpdate. De hackers hadden toegang tot privacygevoelige gegevens van particuliere klanten en bedrijven, zoals namen en bankrekeningnummers. Minister Schippers wil het alcoholbeleid aanscherpen. Ze gaat met alle betrokkenen een ronde tafelgesprek organiseren. Schippers vindt dat er nu te weinig schot zit in het beleid. Ze is geschrokken van gesprekken met zorgverleners die steeds meer te maken hebben met de gevolgen van alcoholmisbruik. Ze citeert medewerkers van de spoedeisende hulp die op een uitgaansavond vooral bezig zijn dronken mensen op te vangen. In de spitsstroken van de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest zijn grote scheuren ontdekt. De stroken zijn in oktober in gebruik genomen. In de richting van Amsterdam zitten scheuren van 30 meter lang. Volgens Rijkswaterstaat levert het geen problemen op voor het verkeer. Voorlopig worden de scheuren dan ook niet gerepareerd. Het weer vanuit het noordoosten opklaringen, vannacht overal matige vorst. Morgen veel zon en droog en min 3 graden.